Lot met het NOS Journaal. Het ziet er naar uit dat gaswinning in Groningen sneller kan worden afgebouwd dan eerder gedacht. Volgens minister Wiebes kan er mogelijk al over twee jaar worden voldaan aan de veiligheidsnorm van 12 miljard kubieke meter per jaar. En dat is eerder dan het advies van de staatstoezicht op de mijnen. Volgens Wiebes neemt de vraag naar Gronings gas uit Duitsland af en is het mogelijk om in Nederland meer buitenlands gas te gebruiken. Vanmiddag debatteert de Tweede Kamer met de minister over het gasbesluit van het kabinet. Het aantal baby's en peuters dat bij de huisarts komt vanwege brandwonden is tussen 2010 en 2015 verdubbeld. Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Brandwondenstichting. Vooral in de zomermaanden en rond de jaarwisseling zien huisartsen een piek van het aantal brandwonden. Jaarlijks nemen zo'n 90.000 mensen contact op met de huisarts vanwege brandwonden. De Brandwondenstichting is geschrokken van de onderzoeksresultaten en is van plan de preventiecampagne uit te breiden. De Belgische luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines schrapt alle vluchten naar Sharm el-Sheikh in Egypte na een veiligheidsanalyse. Tot eind oktober wordt er niet meer op de badplaats gevlogen door de maatschappij. Wat er precies uit de veiligheidsanalyse is gebleken is niet bekendgemaakt, meldt de VRT. Zo'n duizend reizigers worden getroffen door de annuleringen. President Trump heeft voor het eerst een iftar georganiseerd. De Amerikaanse president nodigde moslims uit in het Witte Huis... voor de eerste maaltijd na zonsondergang tijdens de Ramadan. Het is een traditie van Amerikaanse presidenten om een jaarlijkse iftar te organiseren. Trump brak vorig jaar met die traditie. Hij kreeg daar veel kritiek op. Het weer, het is bijna overal zonnig en droog. Alleen in Zeeland kan vanochtend een bui vallen. Vanmiddag wordt het 23 tot lokaal 30 graden. In de loop van de dag ontstaan stapelwolken die in het zuiden uitgroeien tot een paar stevige onweersbuien.